This is Voices from the Borders. I'm speaking to Alawi. Alawi, you are member of Recht op bestaan. What is Recht op bestaan? Eh, recht op bestaan eh, voor mij betekent eh, heel veel. Want recht op bestaan, ja, krijgt echt door die, de naam is heel goed naam. Als ja, iemand zegt recht op bestaan, in Engels everybody have right. En ik denk is heel goed voor die mensen, ze hebben geen recht. En eh, dat is recht op bestaan. Ja. And what is your political message to the world? What do you think the public needs to hear? Politieke eh, message eh, is die is eerlijke en recht op bestaan. Iedereen heeft gelijk en iedereen niet iedereen heeft gelijk. Iedereen heeft recht om te samenleven. En eh, om te eh, eigen leven bouwen, normaal leven en eh, een veilige leven voor iedereen. Niet heel veel mensen rijk en erg rijk en erg rijk andere mensen heel, heel arme mensen. Arme mensen hebben niks. En we zijn vluchtelingen en we zijn Allah we hebben helemaal geen rechten en we hebben helemaal geen mensenrechten in Nederland. En wij, wij zijn op straat zwerft en dat is niet eerlijk um, what kind of actions did you do to um, support these demands? Eigenlijk de action eh, voor mij is heel belangrijk, eh, want eh, door, door, door die we kunnen laten mensen horen onze stem. Mensen horen onze stem. anders we zijn heel erg, onze situatie is heel moeilijk. En door actie, we, we, kunnen bereiken naar die mensen. Ze hebben zeg maar eh, emotioneel met onze situatie. En de actie is heel veel eh, betekend voor mij en heel erg belangrijk. Ja, en ik wil eigenlijk, eh, ik krijg echt mijn, mijn mensenrechten door actie. Als het niet actie, dan uh, die land is, is niet meer vrijheid. Jij kan niks zeggen. Jij blijft altijd, blijft altijd machteloos mensen. Ja. Uh, thank you for the interview. Thanks. Is there anything else you want to say? Uh, gewoon, ik wil zeggen eh, dat uh, als mensen die mensen. ik hoop dat Eh, heel veel contact blijven met mensen. En, eh, en nog moet zeggen, we zijn dankbaar voor die mensen altijd met ons. Altijd ze steunen ons, altijd ze helpen ons. En mijn message nog, eh, wij wonen in, in Den Haag, in de kerk, in uh, materie kerk, in Sportlaan. Eh, ik, eh, ik, hoop dat iedereen eh, bij ons komt kijken naar vluchtelingenleven, hoe was vluchtelingenleven. En iedereen welkom bij ons.